De filialen krijgen het logo van ABN AMRO. Ook worden veel Fortis-vestigingen opgeheven. Later dit jaar worden alle Fortis bankpassen en rekeningen omgezet. De maatregelen zijn het gevolg van de integratie van Fortis en ABM... die sinds de financiële crisis in handen van de Nederlandse staat zijn. De Rotterdamse oud-burgemeesters Bram Peper en Ivo Opstelten vinden dat de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam opnieuw moeten worden geteld. Ze vinden dat er inmiddels zoveel onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen dat dat nodig is. Zo bekende gisteren een Rotterdammer dat hij twee keer heeft gestemd nadat hij drie aan hem geadresseerde stempassen had ontvangen. Schiphol gaat met onmiddellijke ingang extra controles uitvoeren in de drankafdelingen van de Sea-by-Fly winkels. Kleinere winkels waar vloeistoffen worden verkocht stoppen daarmee. Onlangs liet de onderzoeksjournalist Alberto Stegeman zien hoe hij de vloeistof in een op Schiphol gekochte fles verving. Daarna liet hij de fles verzegelen in een plastic tas. Met die verzegelde tas kwam hij zonder problemen door de beveiliging van Schiphol. Het tv-programma Nieuwsuur van de NOS-NPS zal worden gepresenteerd door Twan Huis en Eva Jinek. Eerder werd al bekend dat Clary Polak de interviews voor het nieuwe programma gaat doen. Nieuwsuur is de opvolger van Nova. Het wordt een dagelijks programma met nieuws en achtergronden. Op steeds minder Amerikaanse universiteiten mogen studenten tijdens colleges hun laptop gebruiken, schrijft de Washington Post. De laptop werd eerst beschouwd als een goed middel om meer en beter te leren, maar veel docenten vinden nu dat de computers te veel afleiden. Het is net of er een reeks tijdschriften, televisieshows en winkelaanbiedingen op tafel liggen, zegt een professor. Een jongetje van acht heeft in Arnhem in de zandbak twee wikkels met cocaïne gevonden. Zijn moeder heeft de drugs afgegeven op het politiebureau.